Dit is de Eurohit Top 100. Komende, ja, de komende tot, wat is het nu, 7 uur hoor je de grote platen van het jaar 2011. Je hoort tot nu, hoor je plaats 87 tot en met plaats 76 tot 12 uur. Maar daarna gaat de hele middag natuurlijk nog door. Eh, zometeen Livehouse en All In op 87 met 247 punten. 2010 met Rudy Nicola. All night, staring at the ceiling, counting the minutes I'm feeling this way, so far away and so alright. I came to my senses, let go of my defenses. There's no way I'm giving up this time. Yeah, you know I'm right here. I'm not losing you this time. And succesvolle Halfway Gone heeft de Amerikaanse band Livehouse hun tweede single uitgebracht in 2010. All In is een lekkere rockplaat dat stond op het album Smokes and Mirrors en werd toch bijna net zo populair als zijn voorganger. All in stond in totaal 14 weken in de lijst met als hoogstpositie nummer 11. En stond op 87 in de Eurohit Top 100, Livehouse en All In. We gaan verder met 86. Bodies van Robbie Williams bereikte in veel landen vier boven aan de hitlijsten. De vraag is wat de opvolger van deze hit gaat doen. You Know Me. Die, ehm, ja, die kwam dus in 2010 uit en was de tweede single van zijn eh, nieuwste album, het laatste album Reality Killed the Video Star. Het nummer laat nog meer dan bodies blijken dan oude vertrouwde Robbie van Four Rootbucks weer helemaal terug is. Op het eerste gehoor klinkt het misschien simpel, maar You Know Me was weer een echte Robbie Williams klassieker. You Know Me stond 12 weken in de lijst met als hoofdpositie nummer 6. Dit is Robbie Williams in You Know Me met 248 punten op 86. Negativity is pointless. I've been doing what I like, when I like, how I like, it's joyless. Only you know me. What a waste this piece, baby. steps into my sleeves till I get to say sorry. I get hysterical, historicals. If love is just chemicals. There's something to stop me. ZFM met de beste 100 hits van 2010. Dit is Eurohit 2010. Hey, Jake Sean. Yeah. Sean Paul. Yeah. Let's go. Ah. This one right here. All right. It's for all the ladies. right. Ladies, you want to take it back. Oh, no. Don't, don't say it. En ehm, ja, samen met Lil Jon en Sean Paul stond op de hoogste positie nummer 10 en stond totaal 14 weken in de lijst. Do You Remember staat op 85. Nummer 84 Het had eh, vier jaar geduurd, maar uiteindelijk kregen ze in 2010 de Sister Sister hun vervolgalbum uh, Tada af. De Amerikaanse band kwam in juni met het album Nightwork eh, op te proppen. De titel staat niet op zichzelf. Het maken van de plaat was letterlijk nachtwerk. In juni vorig jaar begonnen de Sisters pas met het schrijven van de nummers voor dit album. Een krappe tijdsplanning heeft eh, de band hier zelf nagemaakt. Al in 2007 waren ze namelijk begonnen met het schrijven van de nieuwe songs. Vorig jaar was het album zelfs klaar om in de schappen te verschijnen. De Sisters waren echter nog niet helemaal tevreden met het resultaat en gooiden het album op zolder en begonnen weer van vooraf aan. Dat de Sister Sisters bestand zijn tegen de tijdsdruk bewijst de band met het rete strakke single Fire With Fire. Nee, het is niet een tweede I Don't Feel Like Dancing, maar de poppy 70 sound is aanstekelijk en niet geheel onbelangrijk en zeer hitgevoelig. Op nummer 84 zijn dit de Sister Sisters en Fire With Fire. You can see that you're being surrounded every direction. was just something you found to add to your collection. It used to seem we were number one, but now it sounds so far. Tot 6 uur vanavond. De grootste hits van 2010. In Eurohit 2010. Alleen op ZFM. Maybe I need some rehab. Or maybe just need some sleep. I got a sick obsession. I'm seeing it. 82 Kesha en Your Love is My Drug. Met een totaal van 255 punten. En daarvoor op 84 The Sister Sister en Fire with Fire. Met een totaal van 253 punten. Nummer 82, een van de grootste dance hits van het jaar was natuurlijk Stereo Love. En een nummer 1 hit verdient natuurlijk een goede opvolger. Maar ja, dat is nogal lastig om een eh, ja, goede opvolger van het succes van Stereo Love te verbeteren. Laat staan te evenaren. Toch heeft Edward Maya met zijn hit This Is My Life zeker weer een grote euro-hit gehad. Een positieve insteek van de Roemeense producer is dat de harmonica is ingeraad voor een gitaarriedeltje en een fluit. De grootste overeenkomst tussen beide platen is nu een typische Roemeense dance sound en natuurlijk de vocalen. Want ook nu zijn die van Vika Jigulina, <laughs> die zitten er ook bij. Op 82 Edward Maier, This Is My Life. Hij stond 13 weken in de lijst met als positie nummer 5. In totaal 255 punten, nummer 82. Hits 2010. It's getting late. I'm making my way over to my favorite place.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 Now we're face to face. Cause I wanna take you away. Let's escape into the music. DJ, let it play. I just can't refuse it. Like the way you do this. Keep on rocking to it. Please don't stop the, please don't stop the music. I wanna take you. Dat Jamie Cullum een groot bewonderaar is van Rihanna, heeft hij voor zijn nieuwste album, tenminste de laatste album die hij heeft uitgebracht, een cover van de hitsingle Don't Stop the Music gemaakt. Je hebt het al gehoord, verwacht geen stampende beat of een Michael Jackson koortje. Cullum pakte het nummer helemaal anders uit en maakte er compleet eigen Jersey versie van. En het is echt heel goed gelukt. Echt een heerlijk nummer. Het nummer is, de eh, stond 14 weken in de lijst. Met als hoogste positie nummer 9. Jamie Cullum, Don't Stop the Music. 257 punten op nummer 81. We gaan even terugkijken wat we het uh, afgelopen tijd hebben gedraaid. We begonnen met dit uur met uh, eh, Livehouse met All In op 87. Daarna kwam Robbie Williams, You Know Me op 86. Op 85 Jay Sean, Lil Jon en Sean Paul, Do You Remember. 84 Sister Sisters en Fire With Fire. Kesha, Your Love Is My Drug op 83. Eh, Edward Maya, 82, This Is My Life. En net hoorde je Jamie Cullen, Don't Stop The Music op 81. We gaan verder even met, eh, ja, met het jaaroverzicht. Want in maand februari is het kabinet gevallen. Het kabinet Balkenende 5 is gevallen. Er gaat een week van verhitte discussies en ellenlang overleg aan vooraf. Maar ze komen er niet uit. PVD, PVDA en CDA staan in de kwestie Urskan lijnrecht tegenover elkaar. Financiële crisis. De horen van de commissie De Wit die onderzoek doet naar de financiële crisis in ons land zit erop. Maar niemand voelt zich schuldig. Sterker nog, de hoofdrolspelers geven elkaar de schuld van de economische debakel. Klimaatkritiek. Het toonaangevende klimaatrapport van de Verenigde Staten of Verenigde Naties komt steeds verder onder vuur te liggen. Informatie is uit een bergklimmergids eh, uh, gehaald en wetenschappers rommelen met de cijfers. Hulp Griekenland. Griekenland mag niet ten onder gaan, besluiten de leiders van de Europese Unie. De economische situatie in ons land is de laatste jaren eh, slechter en slechter geworden. De Maleise dreigt over te slaan op andere lidstaten en dat wil Europa zeker voorkomen. Ehm, in, de eh, in, de maand maart, uh, Millie Boele, de 12-jarige Millie Boele uit Dordrecht, blijkt te zijn omgebracht door buurman Sander V. Een boom van een keel en tot schrik van een heel Nederland een politieagent. Gemeenteraadsverkiezingen. Nederland mag naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen met een laag opkomst, maar des te meer aandacht. Het leek haast wel een landelijke verkiezingen. En ook Haag-slachtoffer Agnes Kant besluit niet langer de lijsttrekker van de SP te zijn afscheid. Voorkomen onverwacht ver vertrekt PVDA-leider Wouter Bos. Hij geeft een stukje, stokje over aan Job Cohen. Eh, en een onverwachts kondigt CDA-kopse Kamir Eurlings aan dat hij ook de politiek verlaat. En een niet onverwachts, maar toch een plotseling overlijdt Hans van Mierlo, oprichter van D66. Misbruik kerk. Wist de paus persoonlijk van kindermisbruik eh, binnen de katholieke kerk? Paus Benedictus zou toen hij nog aartsbisschop zei en eh, kardinaal Jozef Ratzinger was, geweten hebben van seksueel misbruik binnen de kerken en zou deze zaken zelfs in de doofpot hebben gestopt. En als later de zorgverzekering van de VS en een historisch moment. President Obama regelt een ziektekostenverzekering voor bijna alle Amerikanen. Het is ook persoonlijk overwinning voor Obama. met dat is de belangrijkste verkiezingbelofte die hij na veel gedoe kan inlossen. Dus heel goed gedaan natuurlijk van Obama. We gaan verder met de lijst. De Eurohit Top 100 met nummer 80. De 22-jarige Amerikaanse zanger Mike Posner heeft 2010 zijn debuutsingle gereleased. Cooler Than Me is echter niet alleen in het thuisland een hit geworden, maar ook in Nederland en de rest van de westerse wereld. Posner kreeg een hoop vertrouwen van de platenmaatschappij Sony. De zanger losse qua muziek in ieder geval helemaal in. Cooler Than Me is een voorbode op Posners eerste album dat in deze zomer uit is gekomen. Colin Emerson 10 weken in de lijst met een hoogpositie nummer 4.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 Natuurlijk eh, heeft zij een grote hit gescoord met Fight For This Love. Ook haar tweede single Two Words was redelijk populair. Nu moest ze toch een derde single kopen. Die kwam er ook en uh, die heette Parachute. En die stond dus op nummer 79 in de ja, Eurohit Top 100. Met een totaal van 260 punten. John Mayer, een van de grote Amerikaanse artiesten op dit moment, kwam in 2009 uit met een nieuw album genaamd Battle Studies. Eh, en dit was zijn eerste single daarvan. Who Says dat staat op nummer 78 in de top 100, met in totaal 12 weken in de lijst, met als hoofdpositie nummer 6.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 Half of My Heart hoor je tenminste eh, later in deze middag hoor je die terug. I Run To You was in het thuisland van de Amerikaanse countryband Lady Antebellum in begin 2009 al een hit. Die zingen hadden top, uh, ehm, hadden tot de eerste plek in de country chart en was de voorbode op het grote succes van Need You Now. In de Verenigde Staten gaat de band Frolic door met het uitbrengen van nieuwe muziek. Europa gaan, eh, gaan te maken krijgen met een heruitgave van deze mooie plaat. I Run To You wordt verder waar uh, eh, Nietzsche nou mee eindigt. Het nummer karak uh, eh, karak karakteriseert zich door het rustige en poppy stijl die van Lady Antebellum gewend zijn. Bovendien is het een herkenbaar radioplaat en zal men snel zeggen, is dat niet Lady Antebellum? Er is natuurlijk niks mis mee met zulke weglijstmuziek, integendeel. Toch ligt nog steeds het gevaar op de luur om I Run To You als eentonig en niet vernieuwend te beoordelen. Nou, luister zelf, I Run To You stond in totaal 15 weken in de lijst met als hoofdpositie nummer 15. In totaal 266 punten behaald om nummer 77 te leveren. Lady Antebellum, I Run to You. I run from prejudice. I run from pessimism my room. Antebellum en eh, Run To You. En het gaat toch wel goed met Lady Antebellum. Ze zijn zelfs dit jaar in de top 2000 gekomen. Op een eh, ja, redelijk hoge positie, op eh, positie 210. Lady Antebellum en Run To You 266 punten gehaald en stond op 77. We gaan door met de laatste plaat van dit uur op nummer 76. Far East Movement is een Amerikaanse groep artiesten die zich specialiseert in het combineren van dance muziek met hiphop. Het vierkoppige producerteam was vorig jaar aanwezig op het Powerhouse Festival, een van de grootste hip-hop festivals aan de westkust, met name als Jay-Z, Black Eyed Peas, Florida en eh, Sean Paul. Na het tekenen van een contract bij Cherry Tree Records, onderdeel van het grotere Interscope Records, kwam de single Like a G-Sick tot stand, een aangenaam stuk muziek. Sinds april eh, dit jaar is eh, Like a G-Sick te downloaden en lijkt erop dat het nu pas ehm, ja, dat het wel een hele grote hit is geworden. Ehm, ja, het is eigenlijk meer dan logisch. Het nummer 1 hit in Amerika geworden. Zeker nu weer kan vermelden dat Far East Movement, de optredens in Japan van de Monsterball Tour van... Ehm, labelmaatje Lady Gaga mag meedoen. En als dat nog niet genoeg is, binnenkort verschijnt er een album, die is 2010 dus uitgekomen, met samenwerking van onder andere Lady Gaga, Bruno Mars en Natalie Kills. Het album heet eh, Free Wired. En ehm, ja, Like a G6, een grote hit geweest in Amerika. In Nederland staat er nog steeds in de top 40 en ehm, uh, ja, wie weet komt hij nog wel hoger. Op nummer 76, 267 eh, punten, Far East moving en Like a G6. Dit is Eurohit 2010 op ZFM. Popping bottles in the ice. 76, Far East Movement en Like a G6. Het volgende uur komen weer een paar ja, mooie hits voorbij. Onder andere Amy McDonald en Pink. Maurice Mulder hoor je.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 Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat waarschuwt voor onverwachte gladheid. Vooral in het noorden en oosten van het land kan het verraderlijk glad zijn. De temperatuur ligt daar rond het vriespunt, waardoor natte weggedeelten kunnen opvriezen. Rijkswaterstaat stelde eerder vandaag snelheidsdekens in, onder meer bij Oude Rijn bij Utrecht, maar die zijn weer opgeheven. Naar verwachting neemt de gladheid vanmiddag langzaam af. KNMI verwacht voor vanavond opnieuw gladheid. De overstroming in Queensland in het noordoosten van Australië is een ramp van bijbelse afmetingen, zeggen overheidsfunctionarissen. De overstromingen hebben een gebied zo groot als Duitsland en Frankrijk samen onder water gezet. In totaal zijn ongeveer twintig steden in Queensland onbereikbaar. De ramp heeft tot nu toe aan vier mensen het leven gekost. Het regent nog steeds in Queensland en ziet er niet naar uit dat het weer de komende dagen verbetert. In Spanje is roken vanaf nu verboden in alle openbare gebouwen, zoals cafés, restaurants en luchthavens. Ook mag niet meer gerookt worden bij kinderspeelplaatsen en bij de ingangen van scholen en ziekenhuizen. Rond 2012 moeten alle lidstaten van de Europese Unie zo'n rookverbod voor openbare ruimte hebben ingesteld. Rusland is begonnen met de levering van olie aan China via een pijpleiding. Tot nu toe kreeg China de olie uit Rusland over het spoor. Door de leiding die nu operationeel is, kan veel meer olie naar China worden geëxporteerd. Europa kreeg al zijn Russische olie via pijpleidingen. In de Amerikaanse staat Arkansas zijn meer dan duizend vogels dood uit de lucht gevallen. Ze kwamen neer in een gebied van nog geen twee kilometer groot. De zwerm is mogelijk getroffen door de bliksem of een hagelbui. Een andere mogelijke verklaring is dat de vogels tijdens de jaarwisseling zijn geschrokken van het vuurwerk en dat ze zijn gestorven.